7 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Nederland heeft voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Duncan Lawrence was met zijn nummer Arcade vooraf al de grote favoriet. Na de punten van de jury stond hij op de derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning. Premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben de zanger met zijn overwinning gefeliciteerd. Aan het eind van de middag komt hij terug in Nederland... en vanavond blikt hij terug in een ingelaste uitzending van Pauw op NPO 1. De 25-jarige Lawrence is de vijfde Nederlandse winnaar... en zijn winst betekent dat Nederland volgend jaar het Songfestival organiseert. Saudi-Arabië wil een oorlog met Iran voorkomen... maar zegt klaar te zijn mocht het tot een gewapend conflict komen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië... is het aan Iran om een oorlog te voorkomen. De twee landen staan op gespannen voet met elkaar. Deze week werden twee Saoedische olieinstallaties aangevallen... en vier olietankers gesaboteerd. De aanvallen zijn opgeëist door Iraanse rebellen... maar Iran ontkent iets met de aanvallen te maken te hebben. Turkije gaat samen met Rusland luchtafweerraketten bouwen. Volgens president Erdogan gaat het om S-500-raketten... de opvolger van de eerder in Rusland aangeschafte S-400. De koop ligt gevoelig, het gaat volgens Erdogan gewoon door. Rusland zou via het raketsysteem informatie kunnen krijgen... over het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35, de Joint Strike Fighter... Amerika levert Turkije daarom geen apparatuur meer voor de vliegtuigen... maar volgens Erdogan is het niet leveren van de gevechtsvliegtuigen geen optie. Het weer. Eerst zonnig, lokaal kans op een bui.